Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint er een stille tocht in Hoogkerk. In dat dorp in Groningen werd dit weekend een jongen van 14 doodgestoken bij de ingang van een supermarkt. Op die plek start zo ook de tocht, die vervolgens naar het huis van de familie van het slachtoffer gaat. Een man van 23 zit nog altijd vast voor de steekpartij. Volgens de politie kenden de man en het slachtoffer elkaar niet. Het grootste deel van de vermiste eindexamens is weer boven water, zegt PostNL. Gisteravond bleek dat de nagekeken examens van 12 middelbare scholen kwijt waren. Van 9 scholen is de boel alsnog bezorgd, maar bij 3 scholen is het nog altijd afwachten. Betekent voor deze jongen dat hij zijn examen Engels misschien moet herkansen. Ik heb hem dan een beetje soort van nagekeken uitgerekend. kwam ik toch op een 8,3 uit. En het zou jammer zijn als dat straks opeens eh, een 6,5 wordt, omdat ik hem opnieuw moet maken. Auckland in Nieuw-Zeeland is de fijnste stad op aarde om te wonen... blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het tijdschrift The Economist. Er staan veel Australische en Nieuw-Zeelandse steden in de top 10... omdat corona daar redelijk onder controle is. In eerdere jaren was Wenen altijd de nummer 1... maar die is naar de twaalfde plaats gedonderd. Doet Spanje nog wel mee aan het EK? Dat wordt nog best spannend, want meerdere spelers zijn positief getest op corona. Correspondent Rob Zoutberg. Het gaat nu nog maar om twee individuele gevallen. Maar goed, met één erbij moet je zeggen is er sprake van een uitbraak. Dat is dan de medische term. Dan heb je dus een uitbraak en moet de complete ploeg tien dagen in isolatie. Nou, dan zou je denken dat het EK daarmee ook voor Spanje voorbij is. De ploeg heeft inmiddels allerlei maatregelen genomen om dat te voorkomen. Spelers worden iedere dag getest en ze trainen voorlopig alleen. Als het allemaal goed gaat speelt Spanje maandag hun eerste EK-wedstrijd tegen Zweden. Het weer nog mega zonnig en dat blijft het nog wel even. Vannacht 10 tot 12 graden met wat mist. Morgen ook veel zon en 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Horen.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 En waarschijnlijk hebben ze dit nummer eh, daarna geschreven. Ehm, Alibaba dus van de Champs. Welkom terug, tweede uur van het programma Gasduinen. Nog een één uurtje ben ik bij Rob Benoni. Eh, tot acht uur dus met nog een hoop fijne muziek. En daarnaast de mini-concertagenda straks ongeveer over een half uurtje. Ik neem je mee langs de Nederlandse podium, als Nederland. Ik beperk mezelf een beetje tot Noord-Holland en omstreken. Wie heeft er eh, al toegezegd om te komen optreden? Dat allemaal straks. Nu eerst Stevie Wonder. love tell me? You call my name, ooh, so sweet. To make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you that's why I love the Cause when you think you found it, the illusions in your eyes, it blinds us all. So be careful where you look for love. Just be careful where you look for love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. that's why I let the moon shine. Cause through the time I've been confused on how to move. Stuck in between what wasn't and what could be the truth. High. Still up trying to escape the demons in my room. You see, it's no change dropping, we learn to maintain. Y'all feeling hot, could anybody else pain when they brainwash us and watch us every time we make exchanges? A slave locked in a box and use our just to escape all the same. I'm tired of the pain. Love is blind to the flame. That's why I look up, never hide behind the skies in the rain. Promises cooked up, exercise and don't deny you the pain. That's why I look for ways to find whatever lies in the rain. Cause shit change. Blame my father for lamping, I believe that helped. With him trying to grow as a son and trying to grow as myself. So understand it when I'm stranded, taking chances, now I need that. Full flat on my back, cause just relax and keep your seat back. Uh, cause when you think, that's when you let time run and escape with your mind. Loving, that's what you think. So what you think? If love was easy to find, we wouldn't need it to complete our lives. So, uh, veel uitvoeringen van, maar deze staat toch wel in de top 3, wat mij betreft. Rosinha de Valencia. Mocht je ooit eh, op het strand eh, staan te draaien, bijvoorbeeld de Woodstock, zoals mijn eh, vrienden doen, Famous Grouse en de Groove Selector, dan is dit natuurlijk een prachtige plaat om bij zonsondergang mee af te sluiten. Daarvoor de Phony PPL met Wire Love the Moon. En we begonnen met uh, Stevie Wonder. straks de mini-concertagenda. Welke artiesten hebben inmiddels al toegezegd om te komen optreden. En alvast één tipje van de sluier. 15 november in de Ziggo Dome. Simply Red. Saddle Red. I walk on stone. It leaves We don't have streets, just pure concrete. And I'm not glad when I get home. I'm sad already. I don't wanna be yours. This message is too deep to ignore. Your forefathers said, but they did not do. ook zo'n heerlijke standplaat dit. Mike Fabulous, zonder Sjerne, noemt hij zich zo. One East. Tijd voor de mini-concertagenda. Waar moet je heen eh, aankomende tijd? Wie zijn al bevestigd? Eh, laten we beginnen met de Paradiso in Amsterdam. 7 eh, november José González. 8 november Marcus Miller, de legendarische bassist. En 22 november, jawel, net bevestigd ook José James, de soul- en de jazz-vocalist uit Amerika. Daarnaast uit Nederland 20 oktober. Nee, ja, zeg ik dat goed? Nee, sorry. 2, ja, nee, wel. 20 oktober Benny Sings. En 28 december Sven Hammond. Eh, die eh, komt ook nog naar Haarlem. Eh, dat hoor je zo direct. Daarnaast in de Melkweg Joe Satriani, de gitaar gitaarvirtuoos. En de 15 Grammy-nominaties. Komt met zijn Shapeshifting Tour naar de Melkweg. 15 april volgend jaar. Daarnaast in de patronaat de Amerikaanse jazzzangeres... ooit ontdekte eh, als eh, straatmuzikant in Parijs. En nu eh, wereldberoemd Madeleine Peru. Concert vindt plaats in de Philharmonie trouwens. Daarnaast nog een keer, zoals al gezegd, 4 december... Helmond Organist Sven Hammond. En de grote baas van de begeleidingsband van eh, Matthijs van Nieuwkerken tegenwoordig. Sven Hammond plays Philonius Monk, dat in de patronaat. En 9 maart volgend jaar Jules Holland. Dan is ook nog, zoals gezegd, al Simply Red 15 november. Eh, altijd een feestje, 13 in de zijn. de Ladies of Soul, 29 oktober. En we sluiten af met Gregory Porter, eh, Porter 20 april volgend jaar. Oké, Charlie en de Ping Pong. Met een nummer van Outcast. Hey, yeah. business of a pension. Mama working extra. Papa, he no even make the effort. Except for when he walked the wing and left us. Now why I'm taller with my head up. I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragon ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move, but I cannot. Price rolls, sash knees and elbows. Had granny feet blistered from walking these hell roads. Just so you know, just so you know. These wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. in a wage slip. I'ma buy it now, innit? Same shit, just a dead shit. I'ma buy it now, innit? it? at least I kept my mind on my vision. Now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound, spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Solitude and prayers so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. These wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Carry oh, oh. me. Conspiracy. Soul Guitar hoor je. Blackbird kunnen we allemaal, denk ik, eh, van de Beatles. Maar de uitvoering van Sarah die is eh, wat minder bekend. Dus die draait er nu nog eventjes. Het is uh, eh, een kwartiertje voor zeven. Of nee, ja, nee, een kwartiertje voor acht natuurlijk. Sarah Vaughan. Blackbird singing in the dead of night. Take those broken wings and learn to fly. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take those sunken eyes and learn to see. this moment to you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broke on a bus? I need niggas around me rolling up and smoking me up because, because my rainforest cries. Everybody dies a little. And I just wanna dance tonight. And I just wanna dance tonight. Ah, yeah. He my little baby Medusa, tipping the juice up. I go back and forth in a Uber, travel for two months. I'm the emptiest, hallelujah. Open my chest up, it's a rabbit inside my hat. Angel all dressed up, looking to bless up at the milk and the honey gates. I make money for money's sake, I've been writing a hundred days. To the wretched out the earth and called it baby for none. I know my shoulder blades are shattered wings to carry me home. I said, baby, come on. You know this flesh is only temporary, brittle as bone. Why don't you empty out your love for me, then chisel the stone? These are ten black commandments, a property loan. Cause every blade of grass on earth we don't actually own. I am the I am, says Sam, am I? The universe bleeds infinity. You got one life. Um, yeah. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broken up but Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because, because when rainbows pass, everybody dies a little. Everybody dies a little. I just wanna dance tonight. I just wanna dance tonight you think you love me, then bury me when the sun up. Faded with the homie, he purling another blunt up. Talking to Muhammad like niggas don't really trust us. Dying on stolen land for a dollar like that ain't fucked up. It's fuck they money. I'ma say it every song into the revolution coming, all the feds start running. Fuck a goodwill hunting. This is brand new murder. Revolutionary suicide, then close the curtain. You ain't seen death. I can hear the blood on the moon. These niggas put a flag up on it, all they do is consume. Only animal to ravage everything in its path. They turned a natural resource into a abundant bundle of cash. Made the world anti-black, then divided the class. Now rich niggas is rich niggas with showbread, really bitch niggas with big figures. Some cokeheads, these bitches is cokeheads, man. Uh, fuck a billionaire. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broke on a bus. Sunny niggas around me rolling up and smoking me up because because when are invoice grass. Everybody dies a little. Everybody dies a little. I just wanna dance tonight. Oké, okay, vijf minuutjes eh, voor acht. We sluiten af met eh, Rainforest en No Name. Zoals beloofd uh, in het begin van het programma... ik zou je nog de nieuwe Moby draaien en die ga ik nu draaien. Ehm, niet geheel nieuw als een klassiek is dus in een eh, klassiek eh, jasje. En, eh, gespeeld door het Budapest Art Orchestra en uitgebracht op het prestigieuze grammofoon uit Duitsland. Wereldwijd toch beschouwd als de platenmaatschappij voor klassieke muziek. Het album heet Reprise. het is net uit en je gaat luisteren naar Natural Blues met Gregory Porter op zang.